Voor het eerst in lange tijd ging ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames naar beneden met 7%. Er liggen nog wel steeds veel mensen met corona in het ziekenhuis. Ruim 2800 coronapatiënten. In Ierland zorgt storm Barra voor een boel overlast. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. En ook het openbaar vervoer ligt plat, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Gecancelde vluchten, schade aan het stroomnetwerk. Ik zag ook beelden van straten in Ierland waar overstromingen zijn. Dus er is een code rood afgegeven voor sommige plekken. En eh, dat betekent dus levensbedreigend, hè? de hoogste weerswaarschuwing. Middels ook Engeland bereikt. Vorige week was daar ook al een heftige storm. Toen kwamen drie mensen om het leven. Twee motorrijders die vorig jaar in 11 minuten van Breda naar Rotterdam scheurden... moeten twee weken de cel in. Ook mogen ze vijf jaar niet meer rijden. Dat heeft de rechter bepaald. Het filmpje dat de snelheidsduivels maakte van hun ritje ging viral. Op die beelden was te zien dat ze soms 250 km per uur reden... en slalommend over de snelweg gingen. Je hebt veel mensen die kerstverlichting ophangen... En je hebt mensen die heel veel kerstverlichting ophangen. Een man uit Engeland spant misschien wel de kroon. Hij heeft maar liefst 30.000 kerstlampjes opgehangen rond zijn huis. Daar is hij drie weken mee bezig geweest. En dat doet hij allemaal om voorbijgangers blij te maken. I love doing it. I love making people happy. I put, I put smiles on people's faces. This year is the best ever display that I've ever done, ever. Om de versiering aan te zetten is hij ook nog wel even bezig. Hij moet er bijna 100 stekkers in duwen, wat hem een half uur kost. Het weer. Vanavond gaat het op steeds meer plekken regenen. In het noordoosten valt misschien ook wat natte sneeuw en kan het glad worden. Morgen wat meer bewolkt dan vandaag. Er kan ook een buitje vallen en wordt dan een graad of zes. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De enige file van dit moment staat op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging.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 In de Tweede Kamer is vooralsnog geen meerderheid voor een diplomatkot. Oostenrijk verlengt de lockdown voor ongevaccineerden. Voor mensen die wel zijn ingeënt worden de beperkingen komende zondag opgeheven. Vorige maand werd eerst een lockdown ingevoerd voor ongevaccineerden... en een week later moest het hele land in lockdown. En storm Barra zorgt in Ierland voor veel overlast. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Veerdiensten zijn stilgelegd, treinen en vliegtuigen gaan niet meer. Later vanmiddag zal de storm over Engeland razen. Het weer hier. Morgen wisselend bewolkt. Vooral aan zee een bui.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 When you hold and you squeeze me tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around, then I'll never let go. I'll give you all my time, stick around with you for sure. But you make everything alright when you are holding you squeeze me tight. But you make everything alright when you are holding you squeeze you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight. If it should all come true, I would give my heart to you. To keep safe in your arms like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view. I see my love maker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in you because you give me peace of mind. Cause you are what I want. gotta hang because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight.